Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De spookrijder die vanmorgen een dodelijk ongeluk veroorzaakt op de A79... was een man van 87 uit Schin op Geul, zegt de politie. Hij reed door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft. Bij klimmen botste hij frontaal op de auto van een vrouw van 39 uit Maastricht met drie kinderen. De spookrijder en de vrouw kwamen om het leven. De drie kinderen liggen in het ziekenhuis. Van twee van hen is de toestand kritiek. De A79 was na de botsing urenlang dicht. De economie in de eurozone groeit sterker dan verwacht. In het eerste kwartaal was de groei 0,6 procent, het dubbele van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar geleden was de groei 1,6 procent, meldt Eurostat, het Europees Statistiekbureau. De werkloosheid daalde met anderhalf miljoen in een jaar tijd. In Duitsland is de laagste werkloosheid, in Griekenland en Spanje de hoogste. De rechtszaak tegen Aydin C. wordt vanaf maandag gewoon behandeld. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Aydin C. wordt verdacht van het online misbruiken en chanteren van tientallen minderjarige meisjes. Een van zijn vermoedelijke slachtoffers uit Canada pleegde vier jaar geleden zelfmoord. De verdachte vroeg de rechtbank om de zaak aan te houden omdat hij geen advocaat meer heeft. Zijn tweede advocaat stopte met de verdediging omdat hij vond dat hij te weinig tijd kreeg voor een goede voorbereiding. Volgens de rechtbank is die situatie aan de verdachte zelf te wijten. Hij en zijn advocaat hadden zelf versterking moeten regelen. Vanuit Aleppo in Syrië komen opnieuw berichten over luchtaanvallen. Vanochtend zou onder meer een kliniek zijn geraakt in een deel van Aleppo dat in handen is van de rebellen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren werd een ziekenhuis gebombardeerd en daarbij vielen zeker 14 doden. Het Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zegt dat in de afgelopen week in Aleppo zeker 200 burgers zijn gedood. Het weer in het zuidoosten nog lang regenachtig, op andere plaatsen af en toe een bui, maar ook zon. Het is 9 tot 12 graden. Morgen veel bewolking met af en toe een bui en een graad of 12. Zondag is het vrij zonnig en droog en dan kan het 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 En je kan het eigenlijk wel een beetje nog de day after noemen. Hè? <laughs> Kings Night, Kings dagje rust gehad en eh, nou... Eh, mogen we er weer zijn en ik ben niet alleen eh, gelukkig. Tim is er weer gezellig bij. Goedemiddag. Goedemiddag, ja voor jou is nog goedemorgen Ja, ik ben net wakker. ja, keurig. Hey, zoals jullie waarschijnlijk, althans ik hoor het zelf aan mijn stem, <laughs> heb ik het best wel zwaar gehad daarna. Maar uh, eh, dat mag de pret niet drukken. Hey, vandaag hebben we 10 stijgers in de lijst staan in de top 40 eh, van Europa. We hebben 13 zittenblijvers, 15 eh, dalers en twee nieuwe binnenkomers. Jess Glynn is uit de lijst met Take Me Home na 23 weken. En Tim zal er wel blij mee zijn. Cousseau met droomscenario's na 8 weken ook uit de lijst verdwenen. Eindelijk. Ja, dat, daar was ik al bang voor. Wat een rukplaat. Ja, nee, echt niet. We hebben toch acht weken ingestaan. En dat voor onze zuidenburen vind ik het toch eh, best netjes. Hey, eh, Jess Glynn is wel weer eh, terug in de lijst gekomen dan met een andere single. En Pink staat erin. Ja, Pink weer. Ja, leeft ze nog? Ja, ze leeft echt nog. Hey, de snelste stijger van vandaag is Willy William met Ego, tien plaatsen gestegen. En Coldplay Adventure of a Lifetime, dit is de snelste daler. Met maar liefst 18 plaatsen naar beneden. Hey, zo direct rond de klok van eh, half vier eh, gok ik eh, dat Tim een F1-update heeft. Hij staat helemaal klaar voor jullie. Kijk, topper. Uurtje later gaan we de Nederlandse top 40 even in vogelvlucht behandelen. Maar eerst gaan we gewoon beginnen met de top 40 van Europa hier op ehm, jouw ZFM. En dat doen we met eerst te luisteren naar de top 3 van vorige week.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 En wij beginnen deze week met de nummer 40... die ondertussen 12 weken in de lijst staat. 1 plaats gedaald is deze week. Dit is Zane met Pilot Hawk. Climb on go slow and high tempo. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I, I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll baby ain't In the day, day, day.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 And remember how to love. We zijn eh, aangekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag. Dat is een dame uit het eh, Groot-Brittannië, uit het Verenigd Koninkrijk. En als je er gewoon hoort praten, je verstaat er echt geen ene fuck van. Want ze heeft zo'n accent, maar goed, dat maakt niet uit. Jess Glynn heb ik het over. Ze is eh, net met Take Me Home na 23 weken uit de lijst verdwenen. Maar met deze plaat, die in het voorjaar van dit jaar haar nieuwe single van haar debuutalbum is geworden... Ehm, staat ze weer in de lijst. Nou, hij kan een hoop over haar gaan eh, vertellen. Maar het eh, mooiste is eigenlijk dat ze alles op eigen kracht heeft gedaan. Ze is begonnen met een covertje van eh, een artiestenplaats op YouTube. En zodoende is ze steeds verder en verder nou, door hard werken bekend geworden. En niet met een uh, talentenjacht of een X-Factor of een voice... zoals de meeste tegenwoordig bekend aan het worden zijn. Maar gewoon keurig netjes op eigen kracht.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 Hey, tijd voor de laatste nieuwe binnenkomer. Die vinden we op een 33e plaats. Welke tussen 36 en 33 zitten, dat hoor je zo direct natuurlijk. En op 33 vinden we Alicia Beth Moore, zoals ze in het echt heet. En ze speelde op school al in haar eerste bandje Middleground. Maar dat succes stopt als ze geen succes hebben in een talentenjacht. Nou, als 14-jarige besluit ze solo te gaan en eh, optreden in verschillende clubs in Philadelphia. Nou, op dat moment neemt ze ook haar uh, artiestennaam Pink aan... die ze ontleent aan de naam van Mr. Pink uit de film Reservoir Dogs. Nou, als Pink 16 jaar is, vormt ze het uh, groep, groepje Choice. De band krijgt een platencontract bij LaFace Records... en werkt aan een album dat overigens nooit wordt uitgebracht... Wel leveren ze in 1996 een track eh, voor de soundtrack van de film Kazam. Twee jaar later stopt Joyce, maar blijft Pink wel verbonden aan het platenlabel. In februari 2000 verschijnt haar eerste single, There You Go, dat in Nederland de top 10 weet te bereiken. En twee maanden later is ook haar eh, debuutalbum eh, Can't Take Me Home een feit. Na nog datzelfde jaar wordt ze door de Billboard onderscheiden met een award als beste nieuwkomer. In 2001 eh, staat ze samen met Christina Aguilera, Maya en Lil Kim... op de tweede plaats eh, van de Nederlandse top 40 met, uh, je kent hem allemaal wel, Lady Marmalade. Dat ze samen maakten voor de soundtrack bij de film Moulin Rouge. Die track werd opgevolgd door Get the Party Started... dat in 2002 opnieuw een nummer 2 wist te rijk bereiken. Nou, het was de eerste single van haar tweede album Misunderstood... Nou, in de jaren daarna leverde de zangeres met de Try This, I'm the Dead, Funhouse opnieuw succesvolle albums allemaal uit. En in 2012 verschijnt het album The Truth About Love. Daarvoor komt ook op dat moment de 27ste top 40 hit, Just Give Me A Reason. Nou, de zangeres weet eh, begin 2013 haar eerste nummer 1 hit te scoren... met die samenwerking met Nate Ruiz... Nou, daarna weet ook True Love nog uit te groeien tot een bescheiden hitje. En in 2015 maakte zangeressen de, het thema voor de talkshow van Ellen DeGeneres... Today's the Day. En een jaar later maakte ze met Just Like Fire het thema voor de Disney-film Alice Through the Looking Glass... Nou, dat wordt haar 18e eh, alarmschrijf bij de collega's van 538 toevallig. En met die single komt ze nu ook weer na lang te zijn weggeweest in de Europese top 40 terecht op een hele mooie 33e plaats. Dit is Pink met Just Like Fire.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 Cara's remix. Don't Be So Shy. De negende week zijn ze weer eh, één plaatsje gestegen. Nog één plaatsje omhoog en dan eh, hebben ze hun hoogste positie eh, ooit uh, wederom bereikt. 31 zijn ze nog een keer aan toegekomen. ik heb een kleine resume voor je voordat we naar onze pit reporter... Oh nee, Formule 1 reporter... Ehm, ja, hoe zullen we hem noemen? Voordat we naar Tim gaan. <laughs> hey, op 40 vonden we van deze week Zane met Pillars Talk. Op 39 met Simons met Catch and Release. Op 38 nieuw binnengekomen Jess Glynn met Ain't Got Far To Go. Op 37 dan Coldplay Adventure of a Lifetime. dat is meteen de snelste daler, want die is 18 plaatsen gedaald. Op nummer 36 samen met Gabriella Richardson met 100 Miles. En op 35 Riara, uh, Rehab samen met Ciara met Get Up. 34 wederom blijft zitten, net zoals de 35 en 36 staat de Chainsmokers met Roses. En nieuw binnengekomen op 33 is Pink, Just Like a Fire. Op 32 dan Imani met eh, Don't Be So Shy. En op 31 de Chainsmokers featuring Daya met Don't Let Me Down. De, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan nu de nummer 30 voor je draaien.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 En ik hoop dan ook eh, dat je hebt uh, lekker meegedanst op is met seks op de nummer 30 van deze week. En helemaal Gerard Piri. Ja, maar dan een beetje dansen, een beetje met die heupjes. Kom op, je kan het. Ja, je begint up. Ja, nee, gaat goed zo. Ja, de internationale dag van de dans. We verzinnen echt overal iedere keer weer wat voor. Maar ja, weet je, het hoort erbij. Dag van de aarde heb ik alweer voorbij zien komen. 8 mei is geloof ik weer eh, moederdag en ga zo maar door. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we schakelen over naar Studio 4000. 4000? Ja, 4000. Wat goed. Ja, je <laughs> bent ver weg hoor. Zijn aan het uitbreiden, wist je dat niet? Nee, dat heb ik een beetje gemist, denk ik. Ja, nou bij deze. Je zit nou in Studio 4000. Ja, ik heb volgens mij wel meer gemist de afgelopen dagen. Ja, ik ben ook wat kwijt. Maar, daar hebben we het weer niet Hoe was jouw <laughs> Kings Day, Kings Night? Ja, fantastisch. Weet je het nog allemaal? Ja, ja, ja ik heb de hele dag gewerkt. Dus, Ja, eh, King's Day, maar King's Night niet. Nee, maar toen heb ik me een beetje ingehouden, want ik moest de volgende dag werken. <laughs> Ah ja, vooruit. Je was er wel vroeg bij, eh, Koningsdag. Ja, ja, 11 uur werd, eh, werd er ja. opgebouwd. en het zag er strak uit, toch? Je bent het geweest? zag er perfect uit. Ik heb ja, het was mijn eh, fallout uh, die dag eh, voor mijn uh, televisiedebuut. Oh ja. Nou, debuut niet, maar mijn televisieoptredens. -huh. Dus nou ja, daar lagen allemaal spullen. Dus ik heb alles stap voor stap gevolgd bij jullie in het horeca-etablissement. In het fijne knaapje op de Haltestraat 32, waarvan we met z'n vieren de naam niet noemen. Café 4? Ja, okay. dat zeg ik. Maar volgens mij met z'n vieren de naam niet noemen. Ja, we zijn we met z'n tweeën nog. Heerlijk. hey Tim, ehm, ja, Rusland, Sochi. Ja, het is natuurlijk eh, na alle perikelen ook weer tijd voor een echte Formule 1-update. Ja. En dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Rusland. Het gloednieuwe Sochi International Street Circuit... waar Hamilton vorig jaar won voor Vettel... en de verrassende Sergio Perez in de Force India. Waar Sainz in de training een klapper meemaakte... en vervolgens in de race zijn remmerij in de vlammen zette... Waar Grosjean zo hard crashte in de lange linkse doordraaier dat zijn stoel afbrak. En waar Max Verstappen eh, na een lekke band bij de start een beetje uitzichtloos op een tiende plaats eindigde. Ehm, ja, zoals ik vorige week zei, er zijn best wel wat nieuwtjes eh, geweest eh, de afgelopen twee weken. Ehm, en die gaan we even kort eh, doornemen. Ik zet die jingle nog wel een keer aan opnieuw hoor. Oh ja, dat is goed, dat is goed. we hebben de daar, daarvoor, dus eerst even de nieuwtjes en dan gaan we naar de... koffie pakken en even sigaretje roken en even naar het toilet en dan zie ik je zo. hoor. Je hebt alle tijd. <laughs> Voordat we naar de VT's gaan, dus eerst wat nieuwtjes. het eerste wat na de race in China van twee weken geleden naar voren kwam... was dat Mercedes-baas Toto Wolff een heel statement heeft afgegeven waarin hij aangeeft dat hij het niet nodig vindt... dat er voor 2017 hele nieuwe auto's aan de start komen te staan. Eh, terwijl eigenlijk alle, ja, een beetje Formule 1-fans en alle rijders iets hebben van... het is allemaal niet spectaculair genoeg en er moet een hoop gebeuren... Eh, onder het geluid en, en de snelheid van de auto's. Eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de snelste rondetijden op de circuits die nu allemaal gereden worden... zijn eigenlijk allemaal uit 2004, 2005, sommige uit 2006... Ja, dat waren allemaal nog de V10's en de V8'en waar toen echt hard mee gereden werd. En sindsdien wordt er dus nooit meer een record verbroken. En ja, eigenlijk, het is de koningsklasse der autosport. Dus je zou kunnen zeggen, laten we allemaal het lekker sneller maken. En dan blijft het ook spectaculair. Het moet allemaal zo snel mogelijk in die Formule 1. Toch lijkt mij. Dus ik vond het een beetje een raar bericht. Eh, het is ook vrij logisch dat je vindt dat je eh, de auto's hetzelfde kunt houden. Want ja, Mercedes is ver uit het snelste. Dus ze hebben zoiets van, eh, ja, dikke P, zoals we dat dan zeggen. Dan laten we het hetzelfde houden, dan blijven wij de beste. Dus ja, hier zijn de laatste woorden nog lang niet over gesproken. Een belangrijk onderdeel voor de wijzigingen die voor 2017 gepland staan... zijn de nieuwe banden die Pirelli aan het ontwikkelen is. Eh, Pirelli moet ervoor gaan zorgen dat eh, er vooral bredere banden gaan komen... waardoor de auto's meer grip ontwikkelen en dus ook een flink harder zullen gaan. Eh, hiermee wil de FIA dus ervoor gaan zorgen dat de F1 weer spectaculairder wordt... en dat de entertainmentwaarde van het hele circus stijgt. Wat mij betreft een goede zaak dat er eindelijk meer publiek naar de rijders... dat er eindelijk naar de publiek en de rijders geluisterd gaat worden... en dat dus die entertainmentwaarde omhoog gaat. En Pirelli krijgt zelfs bij hoge uitzondering extra testen dagen om de nieuwe bandjes goed te testen. Dus er lijkt eindelijk eh, ja, echt schot in de zaak te zitten bij, eh, bij de FIA. Dan eh, nieuws uit de groep der motorfabrikanten. men heeft naar buiten gebracht verdere kostenbesparing te willen gaan doorvoeren. uiteindelijk moet dit gaan betekenen dat er minder motoren per coureur beschikbaar gaan komen vanaf 2018. Eh, ja, wat mij betreft een iets minder positief iets voor de competitiviteit. Eh, het zorgt er wel voor dat er meer partijen aan de Formule 1 mee kunnen gaan doen. Wat de competitiviteit weer verbetert. Dus misschien dat we weer wat grotere velden gaan, gaan krijgen vanaf 2018. Ehm, tevens horen we dat er hard wordt gewerkt om het motorgeluid te verbeteren voor volgend jaar al, voor 2017. Het is dit seizoen al een heel stuk harder eh, ten opzichte van 2015. Maar voor 2017 moet het dus echt nog een stuk beter gaan worden. En ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat volgend jaar zich gaat ontwikkelen. Ehm, ik weet niet of jij nog kan herinneren, Maurice, de jaren 80. Dat die, dat die Formule 1-auto's die hadden 1400 pk op, op achterbanden die bijna een meter breed waren, bij wijze van spreken. Ik eh, ken de oude beelden, eh, die ken ik ja, maar ik was er niet bewust bij hoor. Ik nou ben in 85 pas geboren. Dus, ik, eh. ik, ik, was nog vloeibaar in die tijd, maar ja. was wel, ja, als ik de beelden daarvan terugzie, dan dat was natuurlijk echt fantastisch en spektakel. En als je daar één foutje mee maakte, dan ging je onherroepelijk achterstevoren. Dus ja, bredere bandjes wat mij betreft super positief. Moet echt het spektakel gaan verhogen. Um, dan buiten het nieuwtje dat Alfa Romeo na een aantal succesjaren in diezelfde jaren 80 erover nadenkt weer terug te keren in de koningsklasse der autosport. Hey. Was het meest opzienbarende nieuws van deze week toch wel dat Red Bull tijdens de eerste vrije training dit weekend met een zogenoemd Screen test. Dit is een alternatief voor de Halo cockpit die door iedereen meteen werd uitgekost uh, nadat Ferrari dat... Eh, ja, het leek een beetje op een soort teenslipper die, die op, zijn kop over de rijder heen werd geplaatst. Ehm, het het screen is een iets ander concept. Ehm, maar moet er wel, net als de Halo, voor gaan zorgen dat de hoofden van de coureurs... die eigenlijk als enige nog echt onbeschermd zijn, behalve dan de helm... Ehm, dat die ook goed beschermd gaan worden. En dit is natuurlijk allemaal nog steeds nasleep van het vreselijke... en uiteindelijk ook fatale ongeluk van Jules Bianchi op Suzuka... Die ja, eh, in regenomstandigheden onder dubbel geel van de baan afschoot. En eh, onder een, eh, een werktruc terecht kwam. En daarbij zijn hoofd dusdanig stoten dat hij dat niet overleefde. En zo'n aeroscreen of een halo, welke vorm het dan ook gaat worden... moet ervoor gaan zorgen dat dat nooit meer gaat gebeuren. Ik stem voor. Ik stem ook voor, maar wel op een manier dat iedereen er tevreden mee is. Ja. Goed, dan even naar de vrije trainingen. Tijdens deze eerste vrije training waar we het dus net over hadden... was het wederom Rosberg die het snelste was. Hij pakte tot nu toe al veel afstand op Lewis Hamilton dit seizoen... en probeert die voorsprong dit weekend natuurlijk uit te breiden. Hamilton volgde op 17e op de Supersofts... en het waren de Ferraris die volgden op 3 en 4. Opmerkelijk dus het debuut van het Aeroscreen... Eh, die alleen tijdens een paar installation laps werd gebruikt door Daniel Ricciardo... Ehm, verder dus heel weinig nieuws daarover of dat iets met tijden te maken had. Dat hebben ze ook helemaal niet getest. Het was puur om te kijken of het voor de rijder hinderlijk is met, met de, de airflow letterlijk die om het hoofd heen gaat. Ehm, daar gaan we absoluut nog meer over horen. En uiteindelijk was het de vijftiende plaats voor Max op een dikke halve seconde achter teamgenootje Sainz. Het is eigenlijk voor het eerste seizoen dat, eh, dat Max flink achter Sainz zat. Ehm, tijdens VT2 was het Hamilton die de snelste tijd uh, eh, vanmorgen op de Supersofts banden neerzette. Eh, Vettel was het die P2 klokte en Rosberg op P3. En Verstappen was het die op P12 eindigde en nu een halve tiende achter Sainz. En zat er dus een stukje beter bij dan VT1. Dan vroeg morgenochtend VT2 en om twee uur Nederlandse tijd de kwalificatie. Morgen zaterdag 30 april dus. En vervolgens hebben wij de race op zondag 1 mei 2 uur Nederlandse tijd. Nou, dat zijn tenminste weer een schappelijke tijd. Ja, ja, voor mij is het iets minder schappelijk, want ik moet gewoon werken zondag. Ja, dus maar dan ik, kun je eh, toch op je werk kijken? Je werkt met auto's. Ja, ja, nee, nee, dat, eh, ja. ja <laughs> Misschien een half uurtje tijd voor pauze, maar... Heb je in die Tesla niet van die mooie eh, TFT-schermpjes waar je het op kan zien? Dan ga je gewoon in zo'n Tesla zitten. Ja, dat is eventueel nog een optie. Maar ik vrees dat als mijn manager erachter komt... dat ik dan, dat, dat de laatste keer Tesla was voor, meneer Tim Koemans. Nodig je, Tesla, eh, die, je manager ook gewoon uit in die auto? Heb ik ook een keer geprobeerd. werd niet, werd niet geaccepteerd, helaas. Wat flauw nou van hem. Bij, deze manager van eh, Tesla, van eh, Tim, kom op. Niet zo <laughs> flauw, laat hem de Formule 1 kijken, want nee, ik heb nodig volgende week. Het is gewoon een commerciële functie. De, de, man doet zijn best en dan doet het goed. Dus wat dat betreft <laughs> geen enkele nadeel. Nee, maar misschien wel leuk als je gewoon een Formule 1 mag kijken in die auto. Ja, het zou inderdaad heel leuk zijn, maar ik denk ook dat het, er komen constant mensen bij zitten in die auto, in de showroom. Is toch en, en ja, Weet er, er zit het autootje voor. Ik denk dat het ook een beetje... Eh, kijk, het, laten we eerlijk zijn. <laughs> Tesla is geen, eh, geen merk waarbij... Het zijn wel supersnelle auto's, maar het betekent niet dat ze meteen eh, iets met de racesport te maken hebben. Nou ja, toch wel, want er zijn elektrische auto's. En je hebt toch ook die elektrische Formule 1... de Formule I. Ja, dat klopt, ja. Wist je trouwens dat Robin Freins daarin best wel goed aan het sturen is Nee, nee, eigenlijk niet, want ik volg hem niet echt. Ik, ik zie het heel af en toe voorbij komen op zich als sport, maar meer niet eigenlijk. Ik heb trouwens nog één leuk nieuwtje. Ik, oh. was, ik was gisteren bij mijn grote vriend Daan Stots van autosportinfo.com eh, op het circuit. En die... Mhm. Eh, Waar is de knop met mijn kasselaar? <laughs> die, ehm, die zat mij even bij te praten over eh, de voortgang van supertalent Richard Verschoor. En Richard Verschoor is een jongen die inmiddels bij de KTF rijdt. Bij het KNAF Talent First programma. Mhm. En die was bij Max Verstappen op bezoek uh, gisteren in, in Rusland. En Richard Verschoor heeft, als we even kijken... als we hem vergelijken met Max Verstappen qua leeftijd... Richard is nu 14, sorry, 15... Um, heeft al meer bij elkaar gereden dan Max toen hij 15 was. Hij is eh, wereldkampioen, Europees kampioen, eh, Nederlands kampioen... drievoudig, weet ik het, kampioen eh, in de, in de outdoor karting. En heeft afgelopen weekend zijn allereerste race op uitnodiging... bij de Formule Renault 2.0 gereden. En hij reed direct pole position en won de eerste race en werd derde in de tweede race. Dus die zien we over een jaar of twee eh, misschien wel eh, ook in de koningsklasse. Ja, als we het, als we het heel, ehm, ja, heel, heel feitelijk naast elkaar leggen... is hij dus nu al beter dan Max toen was. Dus dat, eh, jongens, hou hem in de gaten. De naam Richard Verschoor. Het is echt een supertalent.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 Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. Vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. I think it's so cute.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 I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I'll be like not to the I to the no no no. All my ladies, listen up. If your boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl.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 En zo meteen het eh, laatste nummer eh, van eh, dit uur. Het is bijna 4 uur, dat betekent dat het tijd is voor het nieuws natuurlijk. Maar niet voordat ik jou wat nieuws ga vertellen. Want er is weer voldoende te vertellen over de artiesten. Want bijvoorbeeld Last Frequencies... Na het succes van de wereldhits Are You With Me en Reality... kondigde de jonge Belg aan dat zijn debuutalbum uitgebracht zal worden bij Amada Music. De eerste single van dit debuutalbum heet Beautiful Life... en zal op 3 juni uitgebracht worden. Tevens is een nummer, op, eh, is nummer te horen op de officiële aftermovie van Tomorrowland Brazil. Nou, hij zegt, eh, ik kan niet wachten om de wereld te laten zien en horen waar ik sinds Are You With Me en Reality aan gewerkt heb. Ik kan nog steeds niet helemaal bevatten hoe snel alles is gegaan. Maar ik weet zeker dat de nieuwe samenwerking tussen Madam Music... mijn team en ikzelf tot heel veel te gekke dingen gaat leiden voor Beautiful Life... en mijn debuutalbum Aldus Last Frequencies. Nou, zou hij het succes van zijn debuutsingle eh, Are You With Me... en de opvolger Reality kunnen evenaren met Beautiful Life? Nou, als staan eh, Michael Pyron, CEO van de Madam Music, ligt wel. Hij zegt eh, Beautiful Life is de perfecte single... Nou, Kelvin Harris dan. Kelvin Harris is nerveus voor Rihanna. Kelvin Harris en Rihanna kwamen dit jaar opnieuw samen eh, voor een nieuwe track. Hun laatste succes was in 2011 met We Found Love. De Don't Stop the Music zangers, eh, eh, zangeres zong het nummer maanden geleden in. Harris gaf toe veel veranderingen te hebben gemaakt in het nummer... en was daardoor erg nerveus wat Rihanna ervan zou vinden. Nou, nee, het nummer debuteerde uh, Coachella debuteerde op het eh, Coachella Festival eerder in april. Nou, dit is waanzinnig, was het commentaar van Rihanna volgens Calvin Harris. Het nummer eh, This Is The Way uh, Came For ging vrijdagochtend in première op BBC Radio 1 en is nu overal verkrijgbaar. Iggy Azalea dan, want Iggy Azalea is voor een deel uit de kleren gegaan voor het tijdschrift Legend. Hashtag Legend moet ik zeggen. De zangeres onthult niet alleen een deel van haar lichaam... maar ook dat ze verrast is dat ze bekende fans heeft. Zo kwam Iggy erachter dat actrice Jessica Elba een groot fan is van haar muziek. Ze had de track Pussy op haar Facebookpagina geplaatst. Mijn mond viel open, zegt ze, want ik vond haar juist een sierlijk stijlvolle vrouw. Dat nummer is verre van stijlvol, het is een belachelijk platte track. En ik denk dat ik eh, nooit heb eh, gedacht dat zo'n stijlvolle vrouw zo'n bordnummer helemaal te gek zou vinden.